is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Zijn in Libië actief om informatie te verzamelen voor luchtaanvallen. Dat schrijft de New York Times op basis van anonieme Amerikaanse overheidsfunctionarissen. De CIA-agenten moeten in kaart brengen waar de troepen van Gaddafi zich ophouden en waar bijvoorbeeld munitiedepots staan. Ook leggen ze volgens de krant contact met Libische opstandelingen om erachter te komen wie hun leiders zijn. President Obama heeft steeds gezegd dat er geen Amerikaanse grondtroepen naar Libië gaan. Maar hij zou een paar weken geleden wel toestemming hebben gegeven voor de CIA-operatie. De Verenigde Staten hebben kritisch gereageerd op de toespraak van de Syrische president Assad. Volgens Amerika bevatte die geen enkele toezegging en zal de roep om hervormingen er niet door verstommen. Assad zei gistermiddag dat de protesten van de afgelopen weken het werk zijn van samensweerders die Syrië te gronden willen richten. Amerika wees die beschuldiging van de hand. Het is te gemakkelijk om met complottheorieën te komen in plaats van met hervormingen, zijn woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Vorige week zei een medewerker van president Assad dat het regime overweegt om de noodtoestand op te heffen, maar de Syrische president repte daar met geen woord over. Groot-Brittannië heeft een man uitgeleverd aan Nederland voor de moord van 16 jaar geleden op een Eindhovens meisje. Het is de stiefbroer van het slachtoffer. Het meisje, de 15-jarige Nicole van den Hurk, verdween in oktober 1995. Ze werd later doodgevonden in de bussen, bossen tussen Mierlo en Lierop stiefbroer zat in 1996 ook al even vast, maar hij kwam vrij wegens gebrek aan bewijs. Door nieuw onderzoek van een cold case team van de Brabantse politie kwam hij opnieuw in beeld. Hij werd drie weken geleden aangehouden en zit nu dus vast in Nederland. Het weer in de loop van de nacht op de meeste plaatsen droog.